het oude huisje waar ik ben geboren. Waar ik speelde in de warme zomerzon. Waar ik groot werd tussen goudgekleurde koren. Het oude huisje met zijn groene regenton. In het kleine dorpje met zijn witte toon. De eiken staan te dromen aan de bron. Waar de vaders van het dorp hun schapen schoren. En mijn moeder dikke wollen draden spon. Denk steeds vaker aan mijn dorpje. Als ik met mijn auto over het asfalt raas. In de trein in het vliegtuig wordt het verleden vaak het heden en naar komen gaat de bas. Het is het oude huisje waar ik ben geboren, waar ik speelde in de warme zomerzon. Waar ik groot werd tussen goudgekleurde koren. mijn auto over de asfalt In de trein of in het vliegtuig wordt verleden vaak het heden. En wat komen gaat de baas in het kleine dorpje met zijn witte toren. Oude eiken staan te dromen aan de bron de vaders van het dorp hun schapen scoren En mijn moeder dikke wollen draden